met het NOS-journaal. De Amerikaanse regering trekt de 700 mariniers terug... die anderhalve maand geleden naar Los Angeles waren gestuurd. Vorige week trok de regering al de helft van de 4000 leden van de Nationale Garde terug uit de stad. In L.A. waren felle protesten tegen de arrestatie en uitzetting van mensen door immigratiedienst ICE. Als reactie daarop stuurde president Trump de Nationale Garde en de mariniers om overheidsgebouwen te bewaken en ICE-agenten te beschermen. De gemeente Utrecht doet aangifte tegen een aantal betogers... die vorige week de raadsvergadering verstoorden. Dat schrijft burgemeester Dijksma aan de gemeenteraad. In de vergadering werd geprotesteerd door pro-Palestijnse demonstranten. Later probeerden enkele van hen de burgemeester tegen te houden bij het stadhuis. In de vergadering werd een motie behandeld over het boycotten van Israëlische producten en instellingen. De motie werd verworpen. Het Israëlische leger is voor het eerst in de oorlog in Gaza Deir al-Bala binnengetrokken, in het midden van de Gazastrook. Het was de enige stad in Gaza waar Israël nog geen grondoffensief heeft uitgevoerd. Als gevolg van beschietingen worden ook doden gemeld. In Zandvoort zijn afgelopen avond straten ondergelopen door felle regenbuien. Volgens de regionale omroep NH stond het water op sommige plekken een halve meter hoog. Zandvoort heeft een waterbassin aan de rand van het dorp... om te beschermen tegen wateroverlast, maar ook die raakt een overvol. Hulpdiensten hebben het water weggepompt. Hoeveel schade er is ontstaan is nog niet duidelijk. Volgens een inwoner stinkt het hele dorp naar riool vanwege overgelopen putten. Het weer. In het hele land komen nog buien voor, soms ook met onweer.